Je mag twee koffers gratis meenemen en één stuk handbagage. Eén koffer is leeg, want ja, voor die nieuwe outfit, hè? De Shopping Express is klaar voor vertrek. Eurostar. Together we go further. Bagage tot 75 centimeter moet in de bagagerekken passen.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 Maar eerst het nieuws van 2 uur. Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in de Amsterdamse Vondelkerk. De buurt zegt dat het komt door vuurwerk. De kerk is nu nog te heet om binnen te kunnen kijken. Omwonenden die uit voorzorg en vanwege rook weg moesten... mogen in de loop van de dag weer terug naar huis. Verschillende politici reageren boos op het geweld tegen hulpverleners tijdens nieuwjaarsnacht. Onder meer VVD-leider Jessielkes en Klaver van GroenLinks PvdA noemen de aanvallen onacceptabel. De politie heeft 250 mensen opgepakt en spreekt van een heftige jaarwisseling. Bijna alle beschikbare ME'ers waren aan het werk. De gemeente Amsterdam vindt dat de onrustige jaarwisseling opnieuw aantoont dat er een landelijk vuurwerkverbod moet komen. Het was schimmig op sommige plekken in de hoofdstad. De ME werd meerdere keren ingezet en hulpverleners hadden bij zeker 11 incidenten te maken met agressie en geweld. En de president van Zwitserland is diep geschokt door de ramp in een skioord in het zuidoosten van het land. Bij een explosie in een bar zijn daar waarschijnlijk tientallen doden en veel gewonden gevallen. De oorzaak wordt onderzocht, men gaat niet uit van een aanslag president heeft zijn nieuwjaarsspeech uitgesteld. Sublime weer. Code geel voor zware windstoten tot 90 km per uur in het Waddengebied en in Noord-Holland. Verder buien, bewolking en rond de 5 graden. En vanavond en vannacht in het hele land code geel, maar dan voor gladheid door winterse buien. En tot zover het ANP-nieuws. De beste funk, soul en R&B.